uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De coronamaatregelen op Curaçao worden aangescherpt vanwege het oplopende aantal besmettingen. De avondklok, die tot nu toe vanaf 11 uur gold, gaat vanaf vandaag al om 9 uur in. De horeca moet om 8 uur s'avonds dicht. Ook geldt in winkels, in het openbaar vervoer en bij uitvaarten nu een mondkapjesplicht. Curaçao is bij Nederlanders op dit moment juist extra populair als vakantiebestemming... omdat het kabinet het eiland heeft uitgezonderd van het advies om niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Een 14-jarige jongen is gistermiddag in Rotterdam mishandeld door een groep jongens. Waarom is nog onduidelijk. Het slachtoffer kreeg schoppen tegen zijn hoofd en eindigde in een sloot. Er zijn vier verdachten van 14 en 15 opgepakt. Maar volgens de politie was de groep daders groter. De Amerikanen konden dankzij een deal met Denemarken jarenlang Nederland en andere West-Europese landen bespioneren, meldt een klokkenluider aan de Deense publieke omroep. De geheime dienst NSE kreeg van de Denen toegang tot internetverkeer met Oost-Europa... maar zou die toegang hebben misbruikt om ook Denemarken en omliggende landen te bespioneren. Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft voor de tweede keer een bemande raket gelanceerd naar het ruimtestation ISS. Het is de eerste officiële bemande vlucht van het bedrijf na een succesvolle testvlucht in mei. Drie NASA-astronauten en een Japanner zijn vannacht uit de Amerikaanse staat Florida vertrokken... en hopen dinsdagochtend vroeg Nederlandse tijd bij het ISS aan te komen. Het is voor het eerst dat er vier bemanningsleden tegelijk aankomen bij het ruimtestation. Het weer vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer en forse windstoten. Overdag bewolkt en buien. In de loop van de middag breekt de zon wel vaker door. Het wordt zo'n 12 graden. Dinsdag waait het stevig en trekken er veel wolken over. Maar het blijft wel grotendeels droog. Dan wordt het zo'n 13 graden.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 Focusing on coping with the pain. Ever. Only getting older by the day. Ever. Only getting older. does it even matter anyway. Focusing on coping with the pain. Ever. action. baby. Get higher, baby. And don't ever come down. zijn in de schuur.